Jan van der Putten met het NOS-journaal. De stichting 113 is de stijging van het aantal zelfmoorden onder jongeren vorig jaar. Het waren er 81, blijkt uit cijfers van het CBS. Bijna het dubbele van de jaren ervoor. De stichting 113 wil de komende maanden de onderste steen boven krijgen. Mogelijk hebben veranderingen en bezuinigingen in de zorg een rol gespeeld... bij het stijgend aantal jongeren dat zelfmoord pleegt. Ook wordt bekeken of media een rol spelen... zoals een populaire jongerenserie over zelfmoord op Netflix. Volgens premier Rutte moet er zo snel mogelijk duidelijkheid komen over de relatie tussen Groot-Brittannië en de Europese Unie na de brexit. Dat zei Rutte na een bezoek van de Britse premier May aan het Katshuis vanmiddag. Het gesprek ging vooral over de gevolgen van de brexit. Vandaag is ook bekend geworden dat koning Willem-Alexander en koningin Maxima in oktober een staatsbezoek brengen aan Groot-Brittannië. May zei dat ze daar erg naar uitkijkt. Het VU Medisch Centrum in Amsterdam betaalt een schikking van 230.000 euro vanwege foute declaraties. Die werden in 2010 en 2011 ingediend na ingrepen op de kinderafdeling. Bij zeker zes patiënten declareerde het ziekenhuis te hoge bedragen. Het VUMC geeft toe dat er is gesjoemeld, zegt het Openbaar Ministerie. Een Poolse milieuorganisatie heeft een telefoonrekening van 2300 euro ontvangen vanwege een verloren GPS-zender van een ooievaar. De vogel verloor het zendertje ergens boven Afrika. Iemand heeft de simkaart uit het zendertje gehaald, in zijn eigen telefoon gestopt en is er uitgebreid mee gaan bellen.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 I met this five for seven guy who's just my type. Like the way he's speaking, his confidence is peaking. Don't like his baggy jeans, but I'ma like what's underneath it. And no, I ain't been to MIA. I heard the Cali never rains, in New York's wide awake. First, let's see the West End. I'll show you to my bedroom I'm liking this American boy, American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. cafe. Let's go on subway. Take me to your hood. I've never been to Brooklyn and I'd like to see what's good. Dressed in all your fancy clothes. Sneakers looking fresh to death. I'm loving those show toes. Walking that walk.